Dan de Vries met het NOS Journaal. De spanningen bij de straat van Hormuz zijn flink opgelopen. Amerika blokkeert de zeestraat nog steeds. En het Amerikaanse leger zou nu een Iraans schip hebben beschoten en geënterd. Dat schip negeerde volgens president Trump een stopteken. Dat zegt verslaggever Marieke de Vries. De Amerikaanse marine zou het vrachtschip zes keer hebben gewaarschuwd. Trump schrijft daarover dat dat niet goed is afgelopen voor het schip. Een Amerikaans fregat heeft erop namelijk het vuur geopend en zou meerdere keren geschoten hebben. Het hoofdkwartier van het Iraanse leger spreekt van een schending van het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Werkgevers willen de kilometervergoeding wel verhogen als de overheid die ruimte geeft. Maar ze vinden ook dat de pijn van de hogere brandstofprijzen moet worden verdeeld over bedrijven, overheid en werknemers. Die zijn bezorgd over de extra kosten die bedrijven moeten gaan maken. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN. Sigarettenfabrikanten zouden de hele rekening voor het opruimen van peuken moeten betalen. Dat vinden gemeente, waterschap en het ministerie. Nu betalen ze ongeveer de helft. Ze vinden dat ze eigenlijk eh, minder zouden moeten betalen. Sigarettenpeuken zijn een belangrijk deel van het zwerfafval en zijn sterk milieuvervuilend. Groot feest bij AZ dat de KNVB-beker heeft gewonnen. De Alkmaarders waren in de Rotterdamse Kuip met 5-1 te sterk voor NEC. Supporters die naar de wedstrijd keken op de paardenmarkt in Alkmaar waren intens gelukkig. Het is echt geweldig. Ze hebben zo goed gespeeld. Echt top. De sfeer hier is ook echt super. Heel erg leuk. Heel leuk. Heel leuk. Nou, heel blij. Niet normaal. Echt heel blij. Ja, het is voor AZ de vijfde bekerwinst. Het weer op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag vanuit het noordoosten meer bewolking en ook af en toe regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Hoorn en de afrit Zaandijk. 14 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Iran is woedend over de Amerikaanse beschieting van een Iraans containerschip in de Golf van Oman. Het hoofdkwartier van het Iraanse leger spreekt van een schending van het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Bedrijven maken zich grote zorgen over de gestegen brandstofprijzen. Ze zijn bang voor hoge extra kosten als ze een hogere kilometervergoeding moeten betalen. Ze willen dat de lasten verdeeld worden over het bedrijfsleven, de overheid en werknemers. En sigarettenfabrikanten zouden de hele rekening voor het opruimen van peuken moeten betalen. Dat vinden gemeenten, waterschappen en het ministerie. Nu betalen ze ongeveer de helft. Sigarettenpeuken zijn een belangrijk deel van het zwerfafval. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag kans op regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit is ZFM. Sam's leaving on me only with mellow are you thin enough to slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere.